stemmen gehaald. Dat is genoeg om met steun van andere linkse partijen uit de meerderheid in het parlement. De opkomst van vandaag lag rond de 58 procent. Volgende week zondag is de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Op het EK voetbal heeft Kroatië met 3-1 eenvoudig gewonnen van Ierland. Er was discussie over het tweede doelpunt van de Kroaten. De maker, Jelavic, leek de bal vanuit een buitenspelpositie binnen te werken... Maar de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers keurde het doelpunt goed. Eerder op de avond was de eerste wedstrijd in groep C. Daarin speelde Italië met 1-1 gelijk tegen titelverdediger Spanje. Het weer, vannacht toenemende bewolking en regen. Het is zo'n 10 graden. Ook bewolkt morgenochtend en af en toe regen, mogelijk met onweer. Het wordt dan ongeveer 18 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig.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 Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Poolse stad Poznan zijn fans van Kroatië slaas geraakt met de politie. Voor de wedstrijd tegen Ierland bekogelden ze de oproerpolitie met stoelen, flessen en vuurwerk. Drie railschoppers zijn opgepakt. Toen agenten een Kroatische fan arresteerden, sloeg de sfeer om en vielen ze de politie aan. Op plein stonden duizenden fans van Ierland en Kroatië. Eerder op de dag was het ook even onrustig in Poznan. Toen arresteerde de politie 14 mensen. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft moeite met de aanscherping van de bedenktijd voor slachtoffers die aangifte willen doen van mensenhandel. Dat zei rapporteur Detmeijer in Karo Brandpunt. Slachtoffers kunnen in de bedenktijd tot rust komen en niet worden uitgezet. Minister Leers wil de bedenktijd van drie maanden aanscherpen, zodat die niet kan worden gebruikt door mensen die langer in Nederland willen blijven. Detmeijer vindt dat de overheid ernstig tekortschiet. Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk lijkt het linkse blok af te steven op een overwinning. Volgens de eerste prognoses heeft de socialistische partij...